Case Groot met het NOS-journaal. Minister Blok van Justitie wil het Nederlanderschap van zeker één jihadist intrekken... die naar het strijdgebied in het buitenland was vertrokken. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het zou de eerste keer zijn dat het Nederlanderschap van een jihadist wordt afgenomen. Dat kan alleen als iemand ook nog een andere nationaliteit heeft. Blok zegt dat hij nog meer dossiers heeft van jihadisten... die mogelijk hun Nederlanderschap kwijtraken. De terreurcel die de aanslag op de Ramblas in Barcelona pleegde... had eigenlijk een veel grotere aanslag willen plegen. Volgens Spaanse media heeft een van de opgepakte verdachten dat verklaard in de rechtbank. Mogelijk was de beroemde kathedraal van de Sagrada Familia het oorspronkelijke doelwit. Omdat de explosieven al bij de productie ontploften, werd het plan aangepast. De nog levende verdachten zijn vandaag voorgeleid aan de rechtbank. Ze zouden hebben gezegd dat de imam, die bij de ontploffing om het leven kwam, de grote inspirator was van het plan. Oud-staatssecretaris Linschoten, die wordt verdacht van belastingfraude, zit naar eigen zeggen vrijwel aan de grond. Er is beslag gelegd op een groot deel van zijn bezittingen. In het Financieel Dagblad zegt hij dat zijn huis is verkocht en dat hij over een paar weken mogelijk op straat staat. Linschoten zou voor een ton hebben gefraudeerd door onjuiste aangifte omzetbelasting te doen. Hij ontkent en denkt dat de Belastingdienst hem zo hard aanpakt omdat hij voormalig staatssecretaris is. De VVD'er Linschoten komt volgende week voor de rechter. FC Barcelona eist nog zeker 8,5 miljoen euro van de naar Paris Saint-Germain vertrokken speler Neymar. De Spaanse club wil de premie terug die de Braziliaan kreeg toen hij in oktober vorig jaar tot 2021 bijtekende in Barcelona. De club beschuldigt hem van contractbreuk. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Het koelt af naar ongeveer 11 graden. Morgen zomers warm en zonnig. Het wordt 25 tot lokaal 29 graden. Later op de dag kan er in het zuiden een onweersbui vallen.